9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn 360 asielzoekers verdwenen uit de opvanglocaties voor gezinnen. Dat meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Onder hen zijn 210 minderjarigen. Het gaat om een toename van 20 ten opzichte van 2017. De asielzoekers kiezen in de meeste gevallen voor een leven in de illegaliteit... uit angst voor uitzetting naar hun land van herkomst. Volgens Vluchtelingenwerk proberen de asielzoekers het soms in een ander land... of ze vinden onderdak bij familieleden of landgenoten. Rotterdam begeleidt slechts één op de tien werkloze jongeren succesvol naar werk of school. Dat schrijft de Rekenkamer in die gemeente. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer komt dat deels doordat sommige werklozen het gemeentelijke jongerenloket niet kennen. Anderen gaan er niet heen, omdat ze bijvoorbeeld denken dat ze er niet goed geholpen worden. Ongeveer een derde van de jongeren stopt al in de eerste vier weken van het begeleidingstraject. In die periode zoeken jongeren verplicht zelf naar werk of een school. Ook daarna haken nog regelmatig jongeren af omdat ze ontevreden zijn. Het oplichtersduo Henk en Jolanda, dat vorig jaar bekend werd als de Eetpiraten... blijkt in heel Nederland hotels te hebben opgelicht. Het tweetal at en sliep in 20 hotels en bed and breakfast zonder te betalen. Ook lichten ze ruim 40 particulieren op. Ze deden zich onder meer voor als bekende van hun slachtoffers en leenden dan geld. Er is ruim 60 keer aangifte tegen hen gedaan. De gedupeerden eisen samen ongeveer 20.000 euro terug. Vandaag staan de twee voor de rechter. De zoektocht naar de Spaanse peuter die zondag in een put van 110 meter diep is gevallen heeft nog niets opgeleverd. Ruim 100 reddingswerkers in de provincie Malaga hebben de hele nacht gezocht. Het is onduidelijk of het jongetje van twee nog leeft. De reddingswerkers denken dat hij op grote diepte vast is komen te zitten. Het weer nog, er trekken wolkenvelden over het land en lokaal kan een spat regen vallen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, het wordt 7 of 8 graden. Morgen gaat het later op de dag regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Ongelukken veroorzaken flinke vertraging op dit moment. Zo is in de A9 van Alkmaar naar Amstelveen de Wijkertunnel dicht. Het komt door een ongeluk met meerdere auto's. Je kunt omrijden via de Velsertunnel. Je hebt een uur vertraging tussen Akersloot en knooppunt Velsen. De Wijkertunnel is naar verwachting van Rijkswaterstaat om kwart over tien weer vrij. Op de A6 staat ook nog steeds een flinke file van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Buiten en knooppunt Gooimeer 50 minuten vertraging. De spitstrook is daar nog steeds dicht vanwege technische problemen. Op de A27 Almere-Gorkum heb je een kwartier vertraging...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 And this is the kind of love that your mom should warn you about. Mm-hmm. in trouble. I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in trouble. And this is the kind of love that the old folks used to warn me about.